Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien. Dat zegt minister van Nieuwehuizen van Infrastructuur in de Volkskrant. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol... tot 2023 niet verder toeneemt. Maar volgens Van Nieuwehuizen kan de luchthaven niet op slot. Daardoor zou Schiphol de concurrentiestrijd verliezen... met andere luchtvaartknooppunten in Europa. De minister zegt ook in het interview dat Lelystad Airport er gewoon gaat komen. De Verenigde Staten hebben dit weekend een officieel verzoek ingediend bij de autoriteiten van Curaçao om de luchthaven van Willemstad te gebruiken voor de op- en overslag van humanitaire hulpgoederen. Het gaat om voedsel, medicijnen, water en andere noodzakelijke hulpgoederen voor de bevolking van Venezuela. Curaçao wil meewerken, maar heeft al voorwaarden gesteld aan het verzoek van Amerika. Zo moet onder meer de Venezolaanse president Maduro, zolang hij aan de macht is, akkoord gaan met de logistieke luchtbrug vanaf Willemstad. Ook staat Curaçao het gebruik van militair materieel niet toe. De verwachting is dat de landen deze week akkoord gaan en dat de operatie dan van start kan gaan. In Australië zijn grote politieke partijen gehackt door een ander land. Dat heeft premier Morrison bekendgemaakt. De computerhack kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de inbraak op de servers van het parlement twee weken geleden. Toen zei de premier dat er geen ministeries of overheidsafdelingen waren gehackt. Ook nu zegt hij dat er geen gevoelige informatie is gestolen. Ook zou er geen bewijs zijn dat de hackers zich in verkiezingszaken hebben gemengd. Vandaag gaat de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezing wordt tegelijkertijd gehouden met de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. De Unie van Waterschappen hoopt met de, met de campagne meer mensen naar de stembus te krijgen. Traditioneel is de opkomst voor de waterschapsverkiezing laag. Iets meer dan 40 gaat naar de stembus. Het weer, vandaag eerst vrij veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. S'avonds kan er wat regen gaan vallen.